uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Dodental van het vliegtuigongeluk in Indonesië is opgelopen tot 141. Onduidelijk is of het daarbij blijft. militaire toestel dat neerstortte in Medan had 122 mensen aan boord. Die zijn allemaal omgekomen. Andere slachtoffers vielen op de grond op de plaats waar het toestel neerstortte. Tientallen anderen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Griekenland heeft zoals aangekondigd een schuld aan het IMF van 1,6 miljard euro niet op tijd afgelost. De deadline verliep om middernacht. Het land heeft uitstel van betaling aangevraagd tot november. Het IMF heeft dat verzoek in beraad. Griekenland is nu het eerste ontwikkelde land dat een lening aan het IMF niet op tijd afbetaalt. Eerder kwamen Zimbabwe, Soudaan en Cuba hun verplichtingen niet na, maar bij hen ging het om veel kleinere bedragen. Griekenland deed gisteren een nieuwe poging om te onderhandelen over een derde steunpakket, maar in een telefonische vergadering wezen de Europese ministers het voorstel van de Grieken af. Vanochtend om half twaalf houdt de Eurogroep opnieuw een telefonische vergadering over hoe het nu verder moet. Het was vannacht opnieuw onrustig in de Haagse Schilderswijk. Op meerdere plaatsen werden brandjes gesticht. De ME voerde charges uit. Volgens de politie waren de rellen minder ernstig dan die van gisternacht. Toen liep een demonstratie tegen de dood van de Arubaan Mitch Henriguez uit de hand. Er werden 16 mensen opgepakt. De Verenigde Staten hebben zich als eerste land geplaatst voor de finale van het WK vrouwenvoetbal in Canada. In de halve finale waren de Amerikanen Duitsland met 2-0 de baas. Komende nacht staat de andere halve finale tussen Engeland en Japan op het programma.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 I'm digging, I'm digging it out. I dig, dig, dig, digging it out. I'm digging, I'm digging it out. right. I'm digging. Need to grow, to the rush. I dig for that one, open the from back to the front.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 Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole to the depths in your wet, so you take explosive. So get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told, and we ain't here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. out of their mind. Everybody going out of their skins.